van der Linde met het NOS-journaal. Nieuw Sociaal Contract organiseert de komende tijd twee ledendagen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij brak de formatiepoging met PVV, VVD en BBB voortijdig af. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, staat in een brief aan partijleden. Volgens voorzitter Bert van Bochelen willen NSC-leden weten waar ze staan. De leden worden op twee momenten bijgepraat, aanstaande vrijdag in Zwolle en een week later in Breukelen. Israël voert meer luchtaanvallen uit op Rafah, melden inwoners en een hulporganisatie van de VN. Het Amerikaanse persbureau AP meldt dat afgelopen nacht en vandaag zeker 44 Palestijnen om het leven zijn gekomen door Israëlische luchtaanvallen op de stad. Onduidelijk is hoeveel Hamas-strijders zijn gedood. De vrees groeit voor een grondoffensief. Premier Netanyahu zei dat hij het leger een plan laat opstellen voor een inval in Rafah en de evacuatie van Palestijnen. Israëlische media melden op basis van anonieme bronnen dat het leger al klaar is voor het offensief. In Duitsland is een man van 20 onder een carnavalswagen terechtgekomen en overleden. Het ongeluk gebeurde in Sankt Gorshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt, na afloop van de carnavalsoptocht. Volgens de burgemeester probeerde de man in de wagen te stappen... maar kwam hij tussen de dubbele wielen terecht op het moment dat de wagen wegreed. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Journalist en voice-over Hanneke de Jonge is de nieuwe stem van het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Een jury koos haar uit meer dan 7000 aanmeldingen. De Jonge volgt Hans Hogendoorn op, die het intro en de jingles van het programma al sinds de jaren 70 insprak. De muziek in dat intro, Goedenacht Vrienden, blijft hetzelfde. Het weer, regen of motregen in een groot deel van het land.